Binnen de CDA-fractie is oneenigheid over de manier waarop onderhandelaar Verhagen optreedt in de formatiebesprekingen. Veel fractieleden vinden dat hij te veel in zijn eentje opereert. In een vergadering eisten ze vandaag dat Verhagen de fractie beter op de hoogte houdt. Ook demissionair minister Klink, die mede-onderhandelaar is bij de formatiebesprekingen met de VVD en de PVV, vindt dat Verhagen de fractie te weinig informeert. Na het fractieberaad was er vanavond op het partijbureau een topoverleg tussen zo'n 30 prominente CDA-leden. Daarbij waren onder andere de oud-ministers Ruding en Deetman en voormalig partijleider Brinkman aanwezig. Ook onder de prominente klinkt kritiek. Een aantal van hen vindt een minderheidscoalitie met gedoogsteun van de PVV een gammele constructie. Het Amerikaanse ministerie van Justitie gaat in beroep tegen het vonnis dat er voorlopig geen overheidsgeld meer mag worden besteed aan verder onderzoek naar stamceltechnologie. De rechter had dat bepaald in een tussenvonnis. Een Amerikaans onderzoekscentrum heeft een zaak aangespannen over de financiering van stamcelonderzoek door de overheid. Omdat de rechter het aannemelijk acht dat die onderzoekers de rechtszaak winnen, heeft hij de financiering voorlopig verboden. De onderzoekers, die worden gesteund door christelijke actiegroepen, vinden dat de overheid geen onderzoek mag betalen waarbij menselijke embryo's worden gedood. President Obama had vorig jaar de beperkingen juist opgeheven die zijn voorganger Bush had opgelegd aan de overheidsfinanciering van stamcelonderzoek. Voorstanders zeggen dat het onderzoek kan leiden tot een betere behandeling van ziektes als Parkinson, diabetes en kanker. De rechtbank in Maastricht heeft een HIV-patiënte tien maanden gevangenisstraf gegeven... omdat ze in 2008 twee conducteurs heeft gebeten. Ze beet ze uit woede in hun vingers toen ze was betrapt op zwart rijden. De NS-medewerkers raakten niet besmet... maar de rechtbank neemt de vrouw kwalijk dat ze de conducteurs tot bloedens toe heeft gebeten... terwijl ze wist dat ze HIV had. Het weer... Vannacht een graad of 14, overdag afwisselend zon en wolkenvelden, vooral in het noorden kans op een bui.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 There's no hope for the hungry child. No whose joker is wild, and they take all hope away. And I just can't see the sense of my mind's ahead. No and I just about had enough of this sunshine. Hey.